7 Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Brussel is de hele nacht gepraat over Griekenland. Er ligt een compromisvoorstel waar de regeringsleiders van de eurolanden het over eens moeten worden. Rond zes uur werd een pauze ingelast. Die zou worden gebruikt voor een laatste ronde van overleg. Details over het compromisvoorstel zijn niet bekend. Naar verluid zouden de grootste struikelblokken de rol van het IMF zijn... en de 50 miljard euro aan staatsbezittingen die Griekenland in een Europees fonds zou moeten storten. Premier Rutte eiste vannacht onder meer garanties dat de afgesproken ook hervormingen daadwerkelijk worden doorgevoerd. De Britse premier Cameron wil een groter aandeel van het defensiebudget besteden aan de bestrijding van nieuwe dreigingen als terrorisme en cyberaanvallen. Daarvoor zou het Britse leger meer moeten investeren in drones, spionagevliegtuigen en elitetroepen. Cameron heeft militaire leiders en veiligheidsdiensten gevraagd om in het bijzonder te kijken naar de bestrijding van islamitisch extremisme en islamitische staat. Jongeren die een opleiding hebben afgerond aan het hbo... hebben iets meer kans om een baan te vinden dan in eerdere jaren. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Bij het mbo ligt dat anders. Jongeren van het mbo die meer op school hebben gezeten dan stage hebben gelopen... komen moeilijk aan de slag. Maar scholieren die voornamelijk stage hebben gelopen... daarbij is de kans op een baan iets beter. Paus Franciscus heeft zijn rondreis door Zuid-Amerika afgesloten. De afgelopen week bezocht de Argentijnse kerkleider drie landen op het continent, Ecuador, Bolivia en Paraguay. Hij sprak zich uit tegen armoede en herhaalde dat het milieu moet worden beschermd. Ook vroeg hij vergiffenis voor de zonde die de katholieke kerk in de koloniale periode heeft gepleegd tegen de inheemse bevolking van Zuid-Amerika. Het weer, het blijft vandaag bewolkt met geregeld buien.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 Net als op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. A15 Rotterdam-Gorkum tussen het Gorkum en Sliedrecht-Oost over 9 kilometer. Ongeluk op de A15 Rotterdam richting Europoort bij knoop Benelux 5. Rechte rijstrook is dicht. En de A27 Breda-Utrecht bij Lexmond 4 kilometer.